Ze waren achtergelaten bij een verlaten boerderij door mensensmokkelaars die hun belofte om ze naar Duitsland te brengen niet waarmaakten. Abdulal en Martine werden opgepakt. Nu zijn ze in afwachting van hun rechtszaak. Khalid Kassem is opgelucht dat hij niet langer verdacht wordt van pogingen tot omkoping. Volgens de deken van de Orde van Advocaten is daar geen bewijs voor. In januari meldde het AD dat Kassem twee cliënten had aangeboden een justitiemedewerker om te kopen. Na aanleiding van de ophef verdween Kassem als presentator van de BNN-Vara talkshow Galit en Sophie. Die omroep gaat na Pasen in gesprek met Kassem over hun verdere samenwerking. Bij de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa is een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Daardoor is een staking van grondpersoneel met Pasen van de baan. De vakbond laat weten tevreden te zijn. Het grondpersoneel van Lufthansa legde eerder het werk neer... waardoor honderden vluchten werden geannuleerd. En dierentuin Aqua in Leeuwarden zoekt nog steeds naar 9 van de 11 ontsnapte wasberen. Die dieren ontsnapten gisteren uit hun verblijf. Wasberen lijken lief en aaibaar, maar het blijven roofdieren, waarschuwt deze dierenverzorger. Vooral niet te dichtbij komen. Eh, we kregen gisteren ook al wat uh, bezorgde telefoontjes van wandelaars hier in het gebied. Die dachten of een kat of een wasbeer gezien te hebben. Nou, dat is dan altijd maar even de vraag in het donker natuurlijk. Eh, maar kom dan vooral niet te dichtbij, zeker niet met huisdieren. maar de wasbeertjes zullen vooral heel schuw zijn en die proberen dat zoveel mogelijk te vermijden. Aquazoo roept mensen op om het door te geven als ze een wasbeer zien, want dan kunnen zij verdere actie ondernemen.